Goedemiddag, ik ben Bien en dit is het nieuws van NOS op 3. Rolf B. en Gertjan N. hebben een lagere straf gekregen voor drugshandel op Siget. De rechter in Hongarije heeft ze in hoger beroep veroordeeld tot vier jaar cel. Eerder kregen de mannen uit Stadskanaal vijf jaar gevangenisstraf. Waarom de straf lager is, is nog niet bekend. De rechter komt later met een toelichting. De twee werden in 2019 betrapt met een heleboel drugs en prijslijsten voor de verkoop. Ze bleken zo'n 20 kilo ecstasy en joints bij zich te hebben. Ze kunnen hun straf waarschijnlijk in Nederland uitzitten. Dan hoeven ze waarschijnlijk ook korter vast te zitten. Een op de drie studenten geeft zijn leven een dikke onvoldoende. Ze voelen zich eenzaam in coronatijd. Doordat hun colleges online zijn en veel studentenactiviteiten niet doorgaan. Ze willen dan ook graag meedenken over het coronabeleid. De KVB duikt in de wedstrijd PSV Sparta van afgelopen weekend. PSV won die wedstrijd met 5-3. Maar na afloop zei trainer Roger Smit dat scheidsrechter Nijhuis in het nadeel van PSV vloot en dat Nijhuis dat zelf had toegegeven. I'm 100% sure of that and so I don't have to take to, talk with this referee again. Never in my life. De KVB bekijkt of de trainer daarvoor een schorsing moet krijgen. De scheidsrechter zegt ook dat er niks van klopt. Normaal gesproken zijn hotelmedewerkers van Van der Valk druk met bedden opmaken, gasten ontvangen en uitsmijters bakken. Maar door de lockdown is er maar weinig te doen. En dus gaan tien medewerkers uit Zwijndrecht de komende weken iets heel anders doen. Ze gaan surveilleren bij een eindexamenklas. En deze school is blij met de extra hulp. Mensen van eh, Van der Valk dachten, ja, en die mensen hebben eigenlijk minder te doen. En wij hebben het op dit moment extra druk. Dus we dachten, ja, dat is een mooie eh, win-win situatie. En wat ook mooi meegenomen is, het hotelwerk lijkt best op werken op een school. Je moet in het onderwijs ook altijd wel een beetje een klik met kinderen hebben. Nou, in een hotel zijn mensen ook klantgericht en vriendelijk. Dus ik, ik heb er veel vertrouwen in dat dat eh, goed gaat komen. En sterker nog, als het goed bevalt mogen er binnenkort meer van de, valk, van de valkers aan de slag. Het weer dan nog. Op veel plekken regent het, maar het is wel zacht. 8 tot 11 graden. Ook morgen grijs en soms regen en een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Een pechgeval op de A9, Alkmaar richting Amstelveen.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 How you doing? Hey, baby. Were you sleeping? sorry, but I've been really missing you. Hi, darling. How's the weather? Say, baby, is that cold better now? Oh, I'm sorry. Is there someone there with you? zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlandse atleet Roef B. is in Hongarije in hoger beroep veroordeeld tot vier jaar cel... voor drugshandel op het muziekfestival Siget. Ook zijn vriend Gertjan N. krijgt vier jaar. Vorig jaar werden de Nederlanders nog veroordeeld tot vijf jaar cel. De bonden in de metaalsector zeggen dat er vanaf donderdag... een grote estafettestaking wordt gehouden. Een goede CAO in de metaal-elektro is het doel. Waarschijnlijk doen duizenden werknemers mee, melden de bonden. En influencer Mo Bicep moet stoppen met het inzetten van nepvolgers en neplikes op Instagram. Volgens Waakond ACM misleidt hij daarmee consumenten om voedingssupplementen te verkopen. ACM dreigt nu met een dwangsom. Het weer vanmiddag op steeds meer plekken droog. Het waait ook flink en het wordt 8 tot 11 graden. right here in the bed.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 op 106.9 CFFM rich girl and you're gone too far Cause you know it don't matter anyway You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch, girl, but it's gone too far, cause you know it don't matter anyway.